Het totale pakket beslaat 500 miljard euro dat bestaat uit leningen en garanties voor leningen voor EU-landen in financiële problemen. Volgens diplomaten stelt het Internationaal Monetair Fonds bijna de helft van het geld beschikbaar. De maatregelen moeten voorkomen dat EU-landen zoals Spanje en Portugal in dezelfde situatie als Griekenland terechtkomen, waardoor de euro verder onder druk komt te staan. De euro daalde vorige week naar het laagste niveau in meer dan een jaar. In Duitsland is de regering van bondskanselier Merkel haar meerderheid kwijtgeraakt in de Bondsraad, de Duitse Eerste Kamer. Dat is het gevolg van de uitslag van de verkiezingen in Noord-Rijn-Westfalen, de grootste deelstaat in het land. De CDU verloor fors, maar blijft nog net de grootste partij in Noord-Rijn-Westfalen. Coalitiepartner FDP verloor ook flink en daardoor heeft de coalitie nu geen meerderheid meer. De Groenen wonnen flink en hebben nu twee keer zoveel zetels als voor de verkiezingen. En door de winst van de Groenen kan er in Noord-Rijn-Westfalen een linkse meerderheidscoalitie worden gevormd van de SPD, die Linke en de Groenen. Op het vliegveld van het Pakistanse Karachi is een man opgepakt met batterijen en een elektronisch circuit in zijn schoenen. Hij wilde een vliegtuig naar de Omaanse hoofdstad Muscat nemen. De man van 30 moest door een scanner voor hij aan boord ging... en nadat het alarm afging werd hij handmatig gefouilleerd... en vonden beveiligers de spullen in zijn schoenen. Volgens de Pakistanse beveiliging had de man geen explosieven bij zich. De Friese politie heeft een jongen van 18 aangehouden die betrokken zou zijn geweest bij een vechtpartij bij Club Q in Noordbergen. Vorige maand kwam een 16-jarige jongen om het leven bij een ruzie in de discotheek en raakte een man van 20 zwaar gewond bij een andere vechtpartij op de parkeerplaats bij de club. De politie kon de verdachte uit het Friese Damwoude aanhouden naar verklaringen van getuigen weer, vannacht af en toe opklaringen. Het wordt tussen de 2 en de 5 graden, mogelijk nachtvorst. Overdag overwegend droog, tussen de 11 en 14 graden.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 En jij bent erbij. you for being a risk to go, and our bodies feel close. You wanna put your mouth on mine? Wanna put your mouth on mine? Feel the charm arise. Look deep into my eyes. After 27 years in South African jails, Nelson Mandela is a free man.